is van Kesteren met het NOS-journaal. De Canadese premier Trudeau begint een groot onderzoek naar de bemoeienis van China... met de Canadese verkiezingen van 2019 en 2021. China zou hebben geprobeerd om de partij van Trudeau aan de macht te houden... omdat de liberalen openstaan voor handel met China. Trudeau ligt hierdoor in eigen land ook onder vuur. Hij zegt dat de uitslagen daar nooit door zijn beïnvloed... en stelt een onafhankelijk onderzoek in. In Peru zijn zes militairen verdronken toen ze een rivier in de Andes wilden oversteken. Ze probeerden het stadje Juli te bereiken om een eind te maken aan een gewelddadig protest. Volgens het leger was de brug naar de plaats eerder geblokkeerd door betogers. Daarop besloten de militairen te zwemmen, maar dat liep fataal af. In Peru is het sinds december onrustig. Dagelijks zijn er protesten en rellen tegen het afzetten van president Castillo. In de VS heeft de man geprobeerd de deur van een vliegtuig te openen. Ook wilde hij volgens de aanklagers een lid van de bemanning steken met een gebroken lepel. De handel van de deur, hendel van de deur was voor een deel bewogen. Ook de hendel voor de evacuatieglijbaan was ontgrendeld. De verdachte van 33 dacht dat het kabinetpersoneel hem wilde vermoorden... en wilde via de deur naar buiten springen. Hij kan volgens de aanklagers een levenslange gevangenisstraf krijgen. De Roemeense Nederlander is in Spanje veroordeeld tot 4,5 jaar cel... voor de diefstal van peperdure flessen wijn, melden Spaanse media. Zijn Mexicaanse vriendin kreeg 4 jaar cel. De twee namen 45 flessen wijn mee uit een exclusief hotel. Eén daarvan was een fles uit 1806 met een geschatte waarde van 350.000 euro. De totale waarde van de gestolen wijn was ruim 1,5 miljoen euro. De flessen zijn nog altijd spoorloos. Het weer. In de ochtend breekt met name in het noorden af en toe zon door. In de rest van het land is het bewolkt met regen of natte sneeuw. En temperaturen van 1 tot 5 graden. In Limburg en Brabant gaat het sneeuwen. De temperatuur daalt s'avonds richting het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 They had the liquor overflowing the cup. About five, six strippers trying to work for a buck. Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot changed since I seen you last. She said, What would you do if your son was at home crying all alone on the bedroom floor? Cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money. And his daddy's gone. So we're smoking rock now, in and out time now So for you, this is just a good time But for me, this is love all night Girl, you ain't the only one with a baby That's no excuse to be living all crazy Then she looked me right square in the eye I said, every day I wake up hoping to die She said, Inga, I know about pain cause Me and my sister ran away so my daddy couldn't rape us Before I was a teenager I done been through more this shit you can't even relate to What would you do if the sun was at home? Crying all what would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know my mother can do it, baby, you can do it. What would you do if summer's at home? on on the he's hungry. And the only way to feed him is to sleep money his smoking rock now, and lockdown. I ain't got a job. Yeah. home. Crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. Somewhere smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time. But for me, this is what I call life. Come on. What would you do if the son was at home? Crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. Somewhere smoking right now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time. But for me, this is what I call life. Mm. come back to you ritme van Zandvoort, op 106.9 was closing, but she ain't going home.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 De passagiers zijn ongedeerd. In Peru zijn zes militairen verdronken toen ze een rivier wilden oversteken om een protest te beëindigen. Ze moesten zwemmen omdat de brug was afgesloten door betogers, maar de overtocht werd ze fataal. Een Roemeense Nederlander is in Spanje veroordeeld tot 4,5 jaar cel...